Through the nights and the early hours of the morning... we worked collectively for consensus. In het slotakkoord dat alle 198 landen hebben ondertekend... staat dat er geleidelijk en eerlijk wordt afgestapt... van het gebruik van bijvoorbeeld olie en gas... en dat er een overstap gemaakt moet worden naar duurzame energie. Wopke Hoekstra, de klimaatman van de EU, is blij. Hij noemt het een historisch akkoord. Adobe verzamelt enorme hoeveelheden persoonsgegevens van Nederland. Dat Nederlanders, dat schrijft nu.nl. Het gaat dan om woonplaats en leeftijd bijvoorbeeld. Club die opkomt voor de bescherming van persoonsgegevens... wil een massaclaim indienen bij het softwarebedrijf... omdat het de privacywetgeving zou overtreden. En de nieuwe Tweede Kamer debatteert vandaag over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen... en de vorming van een nieuw kabinet. Ook moet er een informateur worden vastgesteld... die met BBB, NSC, PVV en VVD moet gaan praten. Dat zegt politiek verslaggever Wilco Boom. En die nieuwe informateur die moet gaan vaststellen of de vier partijen het wel eens kunnen worden... over het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Want vooral nieuw sociaal contract van omzicht, maar ook de VVD... die vertrouwen vertrouwen de PVV van Wilders niet als het om die rechtsstaat gaat. De kans is groot dat Plasterk die informateur wordt. Wilders zei eerder al dat hij tevreden was over zijn werk als verkenner. En dan nog even dit. Ze geeft hem ook aan, zie je? Wat eh, geeft ze nu aan? Ze krabbelt met de poot, ze wijst met de neus. Ja. Nou, dat is boomexpert Jan met zijn speurhond Dora. Zij wandelen als proef door Amsterdam terwijl Dora alle bomen afsnuffelt. Ze kan namelijk precies ruiken welke boom ziek is. En dat kan je best baanbrekend noemen. Omdat je ook vaak bomen eruit pikt die eigenlijk al heel ver aangetast zijn... maar waar je aan de buitenkant nog niks ziet. En Dora geeft het aan. En als je dan te laat bent, wat, wat kan er dan gebeuren? Nou, dan vallen ze gewoon om. Nou, dat hebben we de afgelopen jaar een paar keer gezien. Vooral zomerstorm Polly zorgde voor veel omgevallen bomen. En het weer nog vanochtend in het noorden wat mist. Verder is het bewolkt en zijn er af en toe buien. En vanmiddag eigenlijk meer van hetzelfde. Vanavond trekt de regen pas weg. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat nog file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord. 10 kilometer met ruim een half uur vertraging.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 Het waren natuurlijk de chorus met All the Love in the World. Al de liefde in de wereld. De Spiks en de Speks. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life. It is dead. It is dead. Where is the light? in my streets? And where are the friends I could meet? I could meet. Where are the girls I left far behind? The streets and the girl that I love. She is gone, she is gone. Ja, een van de eerste hits van de Bee Gees. De Spiks, de Specs. U luistert naar Duifzaag de Week door. En Michael Bublé helpt mij eraan te herinneren dat het verdomd veel op kerst begint te lijken. Vooral hier in de studio.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 Ja, Duif, Duif is altijd een beetje gestoord wat, <laughs> dat betreft. Nee, maar eh, ja, dat kan gewoon gebeuren. Dus ik moet eventjes een, eh, een ander plaatje opstarten. Nou, dan doen we nog maar een, een liedje van Michael Bublé.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 Ik word er niet vrolijk van. De apparatuur laat me een beetje in de steek vandaag. Het is niet te geloven. Ik ga maar eventjes eh, het plaatje nog maar eens eventjes eh, schoonwissen... als me dat lukken wil. En nou wil hij er helemaal niet uit, hoor. Dat is helemaal... Eh, helemaal een ramp. Ja, dan komt hij er wel uit. Ja, het, het, kan verkeren in, in Radioland. Uh, maar goed, we houden moed. Want ik zag toch de week door. De, daar ontkom er gewoon niet aan we gaan het nog een keer proberen hoor. Hetzelfde nummertje. Even kijken, even spieken. Sakator samen met Mick Jagger. Gewoon niet omkijken. Ah, nou, we zullen doorgaan. In dit geval deden we dat met eh, Pieter Tosh samen en Mick Jagger. Spargo. Jaren 80. You and me. Baby, can't you see? I wanna talk it Michael Jackers, Michael Jackson. Beat it. Lionel Richie. why me ritme van de regen nog wel van op de IJs natuurlijk. Nou, het is Dan Vogelberg. Een Engelse versie daarvan. Rhythm of the Rain. let me cry in vain, and let me be alone again. Now the only girl I've ever loved is gone away, looking for a brand new start. Little does she know that when she left that day, along with Along with that she took my heart just wonderful life rain comes. Lobo, me and you, and a dog named Boo. I remember to this day the bright red Georgia clay, how it stuck to the tires after the summer rain. that old la Santos. Nou, dat was even een ochtendje zagen. Af en toe werd ik uh, even in de steek gelaten door de techniekluisteraars. Uh, excuus daarvoor. Maar in ieder geval, ik, eh, ik ga het volhouden Ik ben er volgende week woensdag weer tussen 8 en 10... voor weer een nieuwe Duifzaag de Week door. we gaan eruit met de Beach Boys. En dat doen we omdat de Beach Boys... die zeggen bij zichzelf... dat is nou waarom God de radio heeft uitgevonden. That's why God created the radio. ook. Daarom heeft God de radio gemaakt. That's why God made the radio. Dat waren de Beach Boys. Ik wens u allemaal nog een hele fijne eh, woensdag toe. En eh, nou, eh, als je moet werken, sterk op je werk. En tot de volgende keer. Hoi, dag. 3FM jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.